Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook de komende maanden heb je een dikke portemonnee nodig. Minister Kaag van Financiën zegt dat het heel lastig wordt om nog dit jaar iets te doen aan de koopkracht die omlaag schiet. Maar ze gaat een poging wagen. Daar zijn we natuurlijk ook nu weer keihard mee aan de slag. Ehm, het team van Financiën en ikzelf zelf eh, werken uit wat er mogelijk is, waar de ruimte is, wat we kunnen doen. Incidenteel, dus eenmalig om eh, de meest kwetsbare huishoudens, maar ook een groeiende groep lage en middeninkomens, om die te kunnen helpen. De Dirk van der Broek heeft ook gezien dat alles duurder en duurder wordt. In de supermarkt gaat daarom de prijs van honderden producten tot het eind van het jaar niet omhoog. Een man die een paar weken geleden in een treincoupé zat te masturberen... heeft zich bij de politie gemeld. Het gebeurde s'avonds laat in een trein van Leeuwarden naar Groningen. Terwijl hij zichzelf aftrok, keek hij naar een vrouw van 22 die tegenover hem zat. Zij heeft aangifte tegen hem gedaan. Er wordt niemand vervolgd voor een ongeluk in Losser in Twente een paar maanden geleden. Een lokaal voetbalteam stapte toen op een platte kar om hun kampioenschap te vieren. In een bocht ging het mis, de kar sloeg om en kwam op zijn kop terecht. Twintig jongeren raakten gewond. Vorige week bleek al dat er voor de rit geen vergunning was. Maar na onderzoek is nu besloten dat de voetbalclub geen straf of boete krijgt dan nog even naar de Vuelta. Die gaat bijna van start in Utrecht. Het is een van de grootste wielerrondes. We hebben onze verslaggever Onno Beukers vast die kant op gestuurd. Onno, hoe gaat het daar? Nou ja, het is nu nog niet zo druk. Eh, maar ze verwachten hier echt inderdaad duizenden mensen die hier eh, ja, over dat parcours kunnen gaan staan. Eh, van zo'n 23 kilometer lang. Er is nog wel één dingetje. Zo rond 6 uur zou het nog wel eens kunnen gaan regenen. Nou, er is een, een ploegentijdrit. Daar gaat het natuurlijk om de snelheid. Ja, en als het parcours dan wat nat is, ja, dan kan dat voor wat glibberpartijen zorgen. Dus ik weet niet of de organisatie daar nou heel blij mee is. Maar er staat ongeveer één bui voorspeld. die kan wat langer duren, dus in het begin. Dus ik denk dat de ploeg die wat later starten wat dat betreft geluk hebben. En ja, mensen die hier naartoe komen misschien een paraplu of een regenjasje mee zullen moeten nemen. Dan ook nog eh, de weer in het rest van het land. Zon, maar vanuit het westen dus steeds meer wolken en kans op een bui.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 is de verdraging nu 10 minuten vanaf Slotervaart. Verder is het erg druk op de N230 Maarse utrecht tussen Maarse dorp en Utrecht-Overvecht. Daar sta je 40 minuten in de file. Heeft te maken met de Belta. Tot zover de verkeersinformatie.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 come from, death all the Everybody listen now. Let me be the love that comes from the sun. jouw ZFM. from gold. in a hoofdpunten van het NOS-journaal. Het gebied rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel... geldt voorlopig als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mogen agenten vanaf nu preventief fouilleren bij het aanmeldcentrum... en wordt het cameratoezicht verscherpt. Stikstofminister Van der Wal zegt dat de afspraken in het coalitieakkoord over stikstof gewoon worden uitgevoerd. Ze reageert daarmee op uitspraken van minister Hoekstra. Die noemde in het AD de kabinetsafspraak om de stikstofuitstoot uiterlijk in 2030 met de helft terug te dringen niet heilig. Supermarktketen Dirk van den Broek bevriest de prijs van 100 producten vanwege de hoge inflatie. Het gaat om dagelijkse boodschappen als brood, pasta, groente, fruit en maandverband. Het weer vanuit het westen enkele soms zware buien. Vannacht wordt het droog, morgen vrij zonnig bij een graad of 24.